uur. Dijkers met het NOS Journaal. Israël heeft de families ingelicht van de gijzelaars die vandaag worden vrijgelaten door Hamas. Het gaat om 13 vrouwen en kinderen. In ruil laat Israël ook Palestijnen vrij. De ruil is onderdeel van een staakt het vuren die vanochtend om 6 uur Nederlandse tijd ingaat. De gevechtspauze moet vier dagen gaan duren. In die tijd kunnen er ook elke dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza heen. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na de gevechtspauze verder gaat vechten tegen Hamas in Gaza. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim duizend mensen gisteravond gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was ook een protest van de linkse beweging Antifa. Het was even onrustig tussen de actievoerders en tegendemonstranten, maar het kwam niet tot een confrontatie. In meerdere delen van het land zijn maatregelen genomen vanwege hoog water. Niet alleen in de rivieren en in het IJsselmeergebied staat het water hoog. Door stormachtige wind worden vandaag ook aan de kust verhoogde waterstanden verwacht. Gisteravond zijn daarom onder meer de Hollandse IJsselkering en de Haringvlietsluizen dichtgegaan. Gevaar voor overstromingen is er volgens Rijkswaterstaat niet... omdat de waterschappen de afgelopen dagen al voorbereidingen hebben getroffen. Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmert Woudenberg is plotseling overleden aan een hartaanval. Hij was bezig met een theatertour en zou volgende week eigenlijk meerdere optredens hebben. Woudenberg was bekend door rollen in onder meer de films Blue Movie en Amsterdam... en de tv-serie Flikken Maastricht, waarin hij commissaris Eugène Hoeben speelde. Woudenberg was 78 jaar. Het weer, vandaag regen met mogelijk hagel en onweer. Het gaat dus ook stormachtig waaien met windstoten tot 100 km per uur langs de kust.